Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Raad van Corrupte de inhoud van het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het verstrekken van wapenvergunningen. De Raad concludeerde naar aanleiding van de schietpartij in Alfa aan de Rijn onder meer dat de politie te weinig informatie heeft om goed in te schatten of iemand stabiel genoeg is om een wapen te bezitten. De Raad van Korpschefs vindt ook dat de nadruk bij de politie nu nog te veel ligt op de administratieve handeling. Er wordt te weinig gekeken naar de persoon van de aanvrager. Ook het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over de behandeling van Tristan van der Vlis, de veroorzaker van het bloedbad, kan op instemming rekenen. GGZ Rivierduinen stelt dat ze achteraf bezien meer had moeten doorvragen bij van der Vlis over zijn wapenvergunning. Maar tot voor kort werd er in Nederland niet uitgegaan van een onvoorstelbaar risico als de actie van van der Vlis, zo schrijft de GGZ-instelling. Een homoseksuele basisschoolleraar heeft een klacht ingediend bij de commissie Gelijke Behandeling om te voorkomen dat hij om zijn geaardheid wordt ontslagen. De gereformeerde basisschool in Oestgeest waar de man werkt heeft hem geschorst en dreigt met ontslag. Volgens het COC is de seksuele voorkeur van de leraar de enige reden voor zijn schorsing. De leraar hoopt door het aanvechten van zijn zaak ook de situatie voor andere homoseksuele docenten op religieuze scholen te verbeteren. Het is de eerste keer dat een homoseksuele leraar in het openbaar zijn ontslag aanvecht. In Syrië is de Amerikaanse ambassadeur bekogeld met tomaten toen hij een oppositieleider bezocht. Zo'n 100 aanhangers van president Assad waren naar het huis van de politicus in Damascus gekomen om te protesteren tegen de ontmoeting. Ambassadeur Ford verschanste zich in de woning. De politie arriveerde na ongeveer een uur, maar de ambassadeur zit nog steeds binnen. Syrische kranten uiten onlangs kritiek op het bezoek van Ford en de Franse ambassadeur aan de stad Homs. Die zouden daarmee het protest tegen Assad hebben aangewakkerd. Na dat bezoek werd de Franse ambassadeur lastig gevallen. Het weer, veel zon, weinig wind, maxima van 22 tot 26 graden.